ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een overleden meisje van 17 dat gisternacht werd gevonden in Amsterdam... is om het leven gekomen door ernstig geweld, dat zegt de politie. Het slachtoffer werd gevonden bij het water in de buurt van de Ziggo Dome en de Johan Cruijff Arena. Veel is nog onduidelijk, zegt de politie. Wat dit eh, slachtoffer precies is overkomen, eh, wat, haar, wat er met haar gebeurd is en wie daar verantwoordelijk voor is, dat weten we op dit moment nog niet. Uiteraard doen we daar uitgebreid onderzoek naar en informatie eh, van mensen daarover is natuurlijk van harte welkom bij ons. Het meisje was na het stappen in Amsterdam in haar eentje op de fiets op weg naar huis, maar is daar dus nooit aangekomen. Er moet meteen een staakt het vuren komen in Gaza. Dat zegt de hoogste baas van de VN. Het leger van Israël is begonnen met de aanval op Gaza-stad. Buitenwijken worden gebombardeerd en inwoners weggejaagd. Ook vannacht waren vanuit de verte explosies te zien. Een olietanker heeft duizenden liter stookolie gelekt in een kanaal in België. Er dobbert een grote vlek in het water tussen Luik en Antwerpen. Die laatste stad heeft mogelijk een probleem... omdat een deel van het drinkwater uit het kanaal wordt gehaald. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de olie opruimen. Hoe het lek is ontstaan is onduidelijk. En een hoop Nederlandse medailles gisteravond bij belangrijke atletiekwedstrijden in Zwitserland. Hordeloopster Nadine Visser pakte goud op de 100 meter en versloeg zelfs Olympisch kampioene Rossell. Een kletsnatte baan, een aardige start voor Vissen. Ligt dan wel achter bij Masai Russell. Vissen, afgelopen zondag geweldig snel. Toen super, maar op het laatste stuk even de focus kwijt. Maar nu pakt ze dan wel de overwinning hier in Lausanne. Een schitterend resultaat van Nadine Vissen. En Vissen klopt dan de voltallige wereldtop en noteert hij 12.45. Eerder op de avond werd Lieke Klaver tweede op de 400 meter. Op de 4 keer 100 meter estafette werden de Nederlandse vrouwen ook tweede. Het weer een wisselend dagje met af en toe wolken en vooral in het zuiden ook best wat zon. Het blijft vandaag overal droog bij 19 graden in het noorden tot 24 graden in Limburg.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 worden door verzekeraars nog jarenlang als een risico gezien. Volgens het Jong en Kanker Zorgnetwerk moeten ex-patiënten... 10 jaar na hun genezing dit nog melden... terwijl ze na 4 jaar al dezelfde overlevingskans hebben... als mensen die nooit ziek zijn geweest. Het 17-jarige meisje uit Apkoude dat gisternacht dood werd gevonden langs de weg in Duivendrecht... is volgens de politie met ernstig geweld om het leven gebracht. Het slachtoffer was vanuit het centrum van Amsterdam op de fiets onderweg naar huis. Het Israëlische leger zegt dat er een nieuwe fase is aangebroken in de aanvallen op Gaza-stad. Volgens het leger is een aantal buitenwijken van de stad bezet. In Gaza-stad zitten nog honderdduizenden mensen vast. Het weer, het begint zonnig, maar later vandaag meer wolken bij maximaal 24 graden.